Kasper Meijer met het NOS Journaal. Er zijn vele miljarden nodig voor de wederopbouw van de Gazastrook... zegt de VN-coördinator voor humanitaire hulp en wederopbouw in Gaza, Sigrid Kaag. Ze roept de internationale gemeenschap op om de Palestijnen te steunen. Bijna alles is vernietigd in Gaza, benadrukt Kaag. En daarom zal er heel lang veel geld en hulp nodig zijn. Het zou tot wel 100 miljard dollar kunnen oplopen. In het centrum van het Brabantse Maarhezen is een alcoholverbod ingevoerd. Er mag niemand meer alcohol drinken of open flessen en blikjes met drank bij zich hebben. Het verbod komt een dag nadat de NS had gedreigd om niet meer te stoppen op het station van Maarhezen... vanwege de aanhoudende overlast van bewoners van het nabijgelegen asielzoekerscentrum. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro mag niet naar de beëdiging van Donald Trump... Bolsonaro moest vorig jaar zijn paspoort inleveren... vanwege het onderzoek naar de bestorming van het Braziliaanse parlement... na de verkiezingen van 2022. Vorige week maakte hij bekend dat Trump hem had uitgenodigd... om aanstaande maandag in Washington bij zijn beëdiging te zijn. Maar Bolsonaro krijgt zijn paspoort niet terug van het Braziliaanse Hoge Rechtshof. Dat verwijst naar uitspraken van hem. Bolsonaro zei kort geleden nog dat hij Brazilië wil ontvluchten... en in het buitenland politiek asiel wil aanvragen. De Amerikaanse regisseur David Lynch is overleden. Dat schrijft zijn familie op Facebook. De regisseur, bekend van de serie Twin Peaks en films als Mulholland Drive en Blue Velvet... gold als een invloedrijke, vernieuwende filmmaker. Zijn werk was vaak mysterieus en surrealistisch. David Lynch had al langer gezondheidsproblemen en was 78 jaar. Het weer, ook vannacht kans op mist. Het koelt af naar zo'n 0 tot min 4 graden. Morgen op veel plekken grijs met een kleine kans op wat zon. Met weinig wind wordt het 0 tot 2 graden in de mist tot zo'n 5 graden in de zon.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 I must be i alive, still I burn. I catch a soul, my vitamin inside in the smoke. There they go. Falling from my feathers Guess that I took the deal, here I hang Tethered up in post, long telephone poles And gasping for air, pretentious Artist in 90 foot square mansion Check, write it out, I rule no more One mansion, step back to a lower floor There's water in the basement and there's demons on the patio Shoulders up like chips and dips I think I'm growing terrorists, this come for the younger terrorists Who was people blowing and if I hanging from the edge I wouldn't put the ones by letting go But I feel Eh, deze derde en laatste uur van deze Alternative FM. I'd Be Lying, ik had het vorige week al eh, laten horen. Ehm, er komt eh, in februari een optreden met Lorem Ipsum, met Bad Luck Baby. Maar ook deze High on Chai en die hoor je dus nu. Er waren weer een aantal nummers eh, die ik heb eh, laten horen. High on Chai, want die eh, komt op 7 februari in een soort package deal bij C-Punt. Met Lorem Ipsum en Bad Luck Baby. Dat is een Groningse band, maar Lorem Ipsum is weer een Noord-Hollandse band. En daarachter hoorde je Kolbak met Waste en deze Singa. Want ook die komt met een album release show in Bitterzoet. Maar dat duurt nog eventjes, want dat is in maart. En dan eh, gaat zij haar, eh, haar album presenteren. Waaronder dit nummer Feelings. Want dat is daar ook op eh, terug te vinden. Weer twee nummers even achter elkaar. En dat is één van de twee die, die we hier hebben laten horen. Dat is, zeg het goed? Nee, wacht even. Ik ga weer iets anders doen. ik haal even Hoefs erbij. En dat is een bekende, van, want Ruud staat hier nog steeds. Eh, en Hoefs, daar zit dus Richard Lagerwaai in. Het uh, langst uh, zittende bandlid van Cloud Machine is later dus met Hoefs verder gegaan. Het is heel ehm, triest geweest wat er afgelopen jaar is gebeurd met Ramonster. Ramon van Geitenbeek. hij kreeg tinnitus, dat was oorsuizen. En ja, dat heeft hij niet goed verwerkt. En uiteindelijk heeft hij daar een einde aan zijn leven gemaakt. Eh, er was, eh, ja, de donkerheid hoor je ook in de nummers terug. En bij dit laatste nummer heeft eh, Ramon ook, ook hier zijn vocale bij gedragen bij het nummer Out of Place. Het was een rustpunt tijdens de optredens van Hoeks. Nou ja, luister zelf maar. Het is een, eigenlijk een, een heel ander nummer. Een atypisch Hoes nummer. heb je kunnen horen hoofs met Out of Place. Deze Rena Holt die wij op 19 december van het afgelopen jaar hier in de, studio hebben gehad. Met Love Story, dat is eh, de meest recente single. Eh, maar ik weet eh, uit, haar, ja, uit haar mond dat zij bezig is om een EP te maken. En dat zou dit jaar moeten gaan verschijnen. Dus dat is een beetje het verhaal van Rena Holt. <clears throat> wat eh, is daar ook eh, bijzonder aan? Want ze had afgelopen week een optreden in Studio Gons. Eh, daar speelde ze met haar band. Love Story zal daar ongetwijfeld op het lijstje hebben gestaan om gespeeld te worden. En dat deed ze niet alleen, want zij was de support. Maar de hoofdact, dat was deze meneer. En die heeft ook een single sinds een aantal weken. En ook hier is een geschiedenis, want het nummer is namelijk hier ontstaan tijdens een optreden van 3 voor 12 Noord-Holland Voetgolf. Ik heb het over Max Polman en Pompey. of Pompeii Saw the truth of life that day Skeletons frozen in time today het eh, epische nummer van eh, Max Polman Pompey hadden we, eh, dit is van Bad Luck Baby en Never Happened With You. Schrijf het maar op. 7 februari gaan zij optreden in C. -punt. En dat doen ze niet alleen, maar ook met High on Chai die je al eerder hebt gehoord belofte maat schuld. Want ik moet wel even opletten dat ik ook dit even laat horen. Dit nijverwerkje van een stevig beentje uit Gelderland. Ze noemen zich Granddad en de nieuwe single heet Psychic. But even plaatje praatje. Want bij het horen van eh, deze single doet mij dit denken aan eh, de illustre jaren 70. En misschien wel daarvoor ook nog. Vroege jaren 70. Voor de oudere luisteraars kennen wij Alice Cooper nog. Nou, daar doet het mij heel erg sterk eh, aan denken. School is out elected, dat soort dingen. de stem van deze heren van Grandad, of tenminste de frontman van die, eh, van die band... die doet mij daar heel erg eh, sterk aan denken. Maar goed, eh, ik ben ook maar een, een eenvoudige doorgever over de radio en draai gewoon de nummers zoals ik denk dat het goed is. Randy Moore met Hooked. I got a fever, making me feel high. A slight I'm your kryptonite and tonight. you're gonna cross that line. Send a signal, whisper in your ear. It's just so simple, you don't have to fear, oh my dear. Follow the puppeteer that you thought this won't last, but you could. ook hier heeft eh, onze burgervader uit dit dorp in Zandvoort eh, nog het eh, nodig over gezegd. Want Zandvoort is best wel een beetje swingend aan het worden. Getuigen de verhalen en het getuigen de namen die hij op het muzikale vlak, Body Monet noemde die. Maar ook Siggy Dins en Wendy Moore. Alleen hij is er één vergeten, want dat is degene die we niet ook hier in deze studio hadden tussen 8 en 9. Ruud Houweling, want... Eh, die maakt tenslotte ook muziek. En niet zo'n beetje ook. Eh, daar hebben we net eh, uitgebreid mee zitten praten over die nieuwe single die, die we net hebben laten horen. Want die komt morgen uit. dat was dus de enige echte regelrechte primeur die we hier hebben kunnen laten horen. Ehm, we gaan gewoon zo langzamerhand een beetje een einde gaan breien. dit kwam in de mailbox van mij andermaal van de heer Bond dat is van Rick Trek. Vorige week hadden we al een, eh, een nummer van hem eh, laten horen. En dit is een ander nummer, All I Ever Know. Twee nummers achter elkaar. Rick Track, die komt uit Edam. En achter Rick Track schuilt Rick Berenschot. Treedt niet meer op, maar brengt eh, nog af en toe wel materiaal uit. All I Ever Known. En deze Linde doet dat ook. Heeft afgelopen jaar een EP uitgebracht. En daar was deze single ook van afgehaald. Eh, Namelijk Sunflowers. En als we het over 7 februari hebben... IC. Punt, treedt ook deze band op. Lorem Ipsum met Spooky Song. jaar hebben ze meegedaan aan de popronde. En natuurlijk ook dat album uitgebracht. Flat eh, Caps en Rain Max. Waarop ook eh, dit eh, nummer te, vinden is. En ik heb hem ook meerdere malen al hier laten horen, denk ik eerlijk gezegd. een ongekroonde single misschien wel. Misschien moeten ze hem dan toch ook, ook nog maar eens een beetje uit gaan brengen. We gaan zo langzamerhand dit, deze, deze uitzending afsluiten. En dat eh, gaan we doen met een eh, bijzonder nummer. Want ook eh, vorig jaar was het het jaar van Ethan Huis. Met The Road en de Wildernis. En ik heb een optreden van hem gezien. In de koepel in Haarlem. En daar speelde hij onder meer met B.J. Baartmans. Bart-Jan Baartmans. En Amber. En dan ben ik even haar achternaam kwijt. Maar die was daar ook bij betrokken. Eh, Barnsteen eh, in een vorig leven. Dan heb ik het daarover. The Tale of Lonesome Billy. En daar sluiten we het dan mee af. En volgende week is er een Rob Akda-woord. We zijn de maandag weer tussen 6 en 9. Where he went young Jenny Rogers in a yellow dress Looking around the bar for a guy that she could test She sat down next to Billy and stared him in the eye And asked him, won't you hug me?